Waarschijnlijk wordt Le Terme weer premier, nu zijn partijgenoot Van Rompuy president van Europa wordt. Het kabinet Leterme viel elf maanden geleden over de Fortis-affaire. Leterme werd daarna minister van Buitenlandse Zaken onder Van Rompuy. De Vlaamse christendemocraten schuiven Leterme nu vrijwel zeker naar weer naar voren. De andere vier regeringspartijen hebben laten weten dat ze geen veto tegen hem uitspreken. Meer mensen krijgen Mexicaanse griep, maar de ziekte blijft mild, zegt het RIVM. Van elke 10.000 mensen zijn er nu 18 ziek en vorige week waren dat er 16 per 10.000. De afgelopen week zijn zes patiënten met de Mexicaanse griep overleden. Alle zes hadden al een, hadden al een eh, andere ernstige aandoening. Vier van hen waren tussen de 6 maanden en 14 jaar oud. Het aantal opnames op de intensive care was met 38 twee keer zo hoog als vorige week. Consumenten zijn optimistisch over de ontwikkeling van de economie. Blijkt door cijfers van het CBS over het consumentenvertrouwen. Dat is de afgelopen maand gestegen. Het consumentenvertrouwen is een graadmeter voor onder meer de bereidheid van mensen om geld uit te geven... en het vertrouwen in de economie en de eigen financiële situatie. De FIFA stelt geen onderzoek in naar de hensbal van Thierry Henry. Franse voetballer hield woensdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland de bal binnen met zijn hand. En uit zijn voorzet scoorde Frankrijk. Door dat doelpunt plaatste Frankrijk zich voor het WK. De Ierse voetbalbond riep de FIFA gisteren op om een onderzoek in te stellen. De bond zegt dat de scheidsrechter het doelpunt heeft goedgekeurd en dat het daarbij blijft. Tot sluit eh, het weer.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 I don't care what people have to say. Whenever I can, I'll be there for you. I am sure I'll find.